Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in het toeristische centrum van Bangkok zijn volgens plaatselijke media 27 doden gevallen, onder wie vier buitenlanders. Tientallen mensen raakten gewond. Of er ook Nederlanders zijn getroffen is niet bekend. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is dat aan het uitzoeken. De bom ontplofte in de buurt van een bekende hindoeïstische tempel. De Thaise politie heeft in de omgeving in elk geval nog één bom gevonden en zoekt nog naar andere explosieven. Het kabinet neemt maatregelen voor de komst van honderden extra asielzoekers. Immigratiedienst IND krijgt er 100 extra personeelsleden bij, net als in juni. En verder wordt het zelfzorgarrangement weer ingevoerd. Dat betekent dat asielzoekers die bij familie of vrienden intrekken, in plaats van in een opvangcentrum, een kleine vergoeding krijgen. Staatssecretaris Dijkhoff zoekt ook naar de mogelijkheid om een tweede aanmeldcentrum te openen, om Ter Apel te ontlasten. In Barneveld en omgeving zijn tien mensen gearresteerd in een onderzoek naar illegale wapenhandel en stroperij. Er zijn bij huiszoekingen tientallen wapens gevonden en ook zijn er geluiddempers en munitie in beslag genomen. Net als twee voertuigen en een grote hoeveelheid vlees van illegaal geschoten beschermde diersoorten. De hoofdverdachte is een man van 28 uit Barneveld. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Energiemaatschappij het plan intrekt om klanten een maand van tevoren te laten betalen in plaats van aan het eind van de maand. De maatregel wordt van kracht in september en dan moeten klanten dus in één keer de rekening voor september en oktober betalen. De Nederlandse Energiemaatschappij zegt dat de maatregel wordt ingevoerd om wanbetalers af te schrikken. Bij een aanvaring op de Rijn in Duitsland zijn elf passagiers van een Duits cruiseschip gewond geraakt. Drie mensen liggen met botbreuken in het ziekenhuis. Het cruiseschip was op weg van Amsterdam naar Basel. Bij Düsseldorf botste het frontaal op een Nederlands vrachtschip. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 16. Morgen trekt de regen langzaam naar het noorden weg. Het wordt morgen 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad met bijna 200 kilometer file. Dit zijn de opvallendste en de langste files. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Eembrugge 8 kilometer. De A2 Utrecht Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 4 kilometer. De A9 Diemen Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer 9 kilometer. En richting Diemen voor de afrit AMC 7. En verderop voor knooppunt Diemen nog eens 6 op de A10 Zuid in beide richtingen files. De langste staat richting Volendam tussen Slotermeer en Knap het Watergraafsmeer 13 kilometer. De A10 Noord tussen Zeeburg en Oostzaanerwerf 8 richting Zaanstad. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer. De A20 Rotterdam-Gouda bij Moordrecht 6 na een ongeluk. De N44 Den Haag-Wassenaar voor Wassenaar 5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 Het is nog altijd mooi weer en wat mij betreft horen daar ook vrolijke klanken bij. Tex-Mex muziek geeft mij over het algemeen best een blij en vrolijk gevoel. Lost Tex-Maniacs is een formatie die bij ons nauwelijks bekendheid geniet. Hopelijk komt daar snel verandering in. En ik begin vandaag dan ook heel eigenzinnig met een drietal songs van hen. De formatie Lost Tex-Maniacs trapte samen met Rick Travino af met Big Night in a Small Town. We gaan nog even lekker door met Giano Tequiero Ver en Como MUZIEK crossroadsmusic.nl acercaste a mí y con un dulce beso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 En dan weet je ineens weer hoe country moet klinken. De titelsong is mijn favoriete track van dit album van de maand. I've Only Time Asking. Dance me to the rhythm of the wind The one that lifts the dust when you come in press those pretty petals to my skin. If I've only one time asking, shoo away the crow that's at your door. Don't let nobody tell you what you're. Price luidt de titel van Andrea Zons nieuwe album. Vince Gill zegt er het volgende over. Dit album en Andrea's stem herinneren mij aan de redenen dat ik van muziek hou. Een mooi compliment van Vince, die ook zelf te horen is op dit album. Het album klinkt melancholisch en bevat invloeden van swing en jazz. Wel allemaal heel mooi gedaan. Luister maar naar Another Swing and a Miss. begin. formatie werd gevormd in Toronto in 1975 en werkte plaatselijk tot 1978. Na een tussenpauze werd Prairie Oyster in 1983 nieuw leven ingeblazen. Hun stijl is enigszins gebaseerd op de rockabilly, met daarin belangrijke invloeden van de traditionele countrymuziek. Hen heb ik gekozen als act van de maand. Voor velen misschien een eerste kennismaking, maar in Canada waren ze wereldberoemd. En ook met de Tex-Mex-song Louisiette scoorden ze in Canada een mega-hit.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 heart's undone. Dancing feet. De vijfde plaat van de Canadese zangeres Cheryl Lescom is een sterk album met gloedvolle soul- en blues-songs overgoten met een jaren 50 feel. Soms schurkt ze tegen de country aan. Fijne slow blues afgewisseld met uptempo songs. Party Girl is een van de songs op het album. Crossroads, Kees de Haan. Oh What a Thrill is geschreven door Jesse Winchester. Het werd oorspronkelijk opgenomen door James House in 1989. Jesse Winchester nam het dus zelf ook op. In het tweede uur de cover van, juist ja, The Mavericks. does fail me, your skin. Larry en Theresa Williams brachten hun titelloze debuutalbum in juni uit. Het album bevat acht originele nummers en drie covers. Larry schreef zes van de elf songs op het album en Down on My Knees schreef hij samen met Louis Ortiga. blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Victoria Eamon heeft onlangs het album Change of Direction uitgebracht, waarop ook The Bed Was Made For Two op terug te vinden is. Well Kept Secrets is eigenlijk een verzamelalbum van Spex Hildebrand, maar er staan ook twee nieuwe songs op, waarvan The Boy In Me er één is. Het Nederlands-Belgische duo Gabrielle en Mr. Fox heeft een Country Award gewonnen in Texas dit hebben ze onlangs te horen gekregen en ze waren zelf bij de uitreiking aanwezig. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Sweet Mr. Songman. There's nothing in this world as lonely as sleeping in a house empty bed Talking to plants Reading Harlequin romance And slowly going There's nothing worse on this planet Earth Waking in the mornings alone Breakfast for one, never one really proud, and I don't know if I can go on. Last night I saw you in a dream, making love to somebody new. Is it true? Hurting and blue, this bed was made too. How many times will the morning sunshine find me with my arms around your pillow and the black of bed, hurting and blue. This bed was made for two. Fresh new country. bloke down to the ground. Instead of nighttime boozing, nipping in the afternoon, I hardly ever go out on the town. I passed the midlife crisis and old age is on the way, but I still got this guitar on my knee singing songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me. Joints are getting rusty, no more running around. My pace is seriously Instead of playing basketball, I'm putting on the green. The great outdoors make me feel at ease. But though I passed a midlife crisis and old age is on the way, I still got this guitar on my knee. Singing songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me. and strong as far as I can see. So who am I to stop maintaining and cherishing my friend for life? The boy in me. I may have passed the midlife crisis and old age is on the way, but I still got this guitar on my knee songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me. Picking songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me.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 memories 我。 the de Nighthawks met Jenna Lee. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een van de beste schrijvers van country songs... die er op dit moment rondloopt. Maar daarnaast heeft hij ook een uitstekende visie op dit genre. Net als op zijn vorige album heeft Romano weer bijna alle instrumenten zelf ingespeeld. Hij heeft de liedjes op ludieke wijze aan elkaar gekoppeld met een overdaad aan strijkers en daarmee slaat hij een brug tussen de countrymuziek van de late jaren 60 en begin jaren 70 toen Chet Atkins meende dat dit genre niet meer zonder strijkers en blazers kon. All the way Underhill. You always say I never make it with your is it? Mission Road is een country rockband uit Noord-Kentucky. Girls Drinking Song is waard om beluisterd te worden en dat gaan we dan ook doen. I sing songs that are happy, songs that are sad, songs that will break it's almost 5.30 And I'm getting kinda thirsty So I'd rather sing a song about beer sluit af met Harvey Cameron die One More vertolkt. Vooruit dan, nog eentje. Zo dadelijk meer. Tot zometeen.